Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika werkt een geheim team aan een rampenplan voor als Rusland te ver gaat. De geheime club met de naam Tiger Team werkt plannen uit voor het geval Poetin chemische, biologische of nucleaire wapens inzet in de oorlog in Oekraïne. Volgens de New York Times onderzoekt het team allerlei worst-case scenario's en hoe daarop moet worden gereageerd. Ondertussen staat Oekraïne ook op de agenda van drie topoverleggen vandaag in Brussel. Er is een NAVO-top, een EU-top en een G7-top tussen invloedrijke westerse landen en Japan. Het kabinet denkt erover om studenten op kamer straks een basisbeurs van 255 euro te geven. Wie thuis woont krijgt dan 91 euro. Volgens de plannen van het kabinet keert de beurs waarschijnlijk terug vanaf studiejaar 2023-2024. De bedragen die nu worden voorgesteld zijn lager dan toen de beurs werd afgeschaft in 2015. De studentenvakbond LSVB is dan ook niet zo blij. Als dit de bedragen zijn, dan schrikken we daar wel van. De bedragen zijn lager dan de oude basisbeurs, terwijl ondertussen de prijzen veel hoger zijn geworden. De Tweede Kamer gaat nog praten over de terugkeer van de basisbeurs. Misschien zie jij ze ook wel eens liggen als je een rondje loopt. Mondkapjes op straat. Het aandeel van die dingen in het zwerfafval is flink gestegen, zegt Nederland Schoon tegen nu.nl. Het kapje staat in de top 5 van meest gevonden troep, samen met plastic en sigarettenpeuken. De meeste rondslingerende mondkapjes liggen bij stations en bushaltes. Na twee treurige jaren door corona gaat Bloemenpark Keukenhof vanochtend weer open. Deze tuinman fleurt er helemaal van op. Nou, er staan ook nog twee soorten krokus in. En eh, de rode tulpen zijn uh, vroegbloeiende tulpen. Maar hier op deze heuvel zijn om en nabij de 80.000 bollen geplant. En daar zitten zeg maar vroegbloeiers in. En ook de middenbloeiers. En de tulpen die zeg maar later in het seizoen bloeien. En zo proberen we eigenlijk voor ons hele seizoen eh, gegarandeerd eh, op deze plek gewoon bloei te hebben. De Keukenhof mag zonder coronabeperkingen open... maar het park heeft zelf besloten om maximaal 45.000 mensen per dag binnen te laten. Het weer, de zon gaat weer volop schijnen vandaag, 15 tot 19 graden. Morgen begint wat grijzer, maar daarna wordt het weer best wel lenteachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de donderdagochtend ligt achter ons, maar er zijn hier en daar toch nog wel wat stevige files te vinden. In de regio voornamelijk op de N203 vanuit Amsterdam naar Alkmaar. Vanaf Krommenie een file tot aan Uitgeest, daar een kwartier vertraging. En drukte op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 staat 2 kilometer file vanaf Lisse en de vertraging is daar ruim een kwartier.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 Can't you see I'm in love? Kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no. what it feel like, what it feel like. Like I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Can't you see I'm into ya?